Dat hebben de curatoren bekendgemaakt. OAT heeft alle vakantiereizen op langere termijn geannuleerd. Er kunnen ook geen nieuwe boekingen meer worden gemaakt. Aanleiding is de onrust die is ontstaan op vakantiebestemmingen... waar klanten van OAT de hotelrekening zelf moeten betalen. Ook al is de reissom gedekt door de stichting Garantiefonds Reisgelden. De curatoren van OAT vinden het daarom niet langer verantwoord... om mensen die al een reis hadden geboekt bij OAT alsnog te laten vertrekken. In de Indiaanse miljoenenstad Mumbai is een gebouw ingestort. Volgens de laatste berichten liggen zo'n 50 mensen bedolven onder het puin. Het gebouw was vier verdiepingen hoog. Toen het instortte lagen bijna alle bewoners nog te slapen. Zeven mensen zijn gewond uit de puinhopen gehaald. Er wonen vooral ambtenaren van de gemeente Mumbai. De Rabobank gaat mogelijk volgende maand een schikking treffen in de Libor-affaire, dat meldt de Financial Times. De Rabobank wordt met een aantal andere banken verdacht van het manipuleren van de Libor-rente. Die gebruiken banken onderling bij het vaststellen van de rente voor onder meer leningen. De Rabobank wil geen commentaar geven. Bij de halfjaarscijfers maakte de bank bekend een voorziening te hebben getroffen in verband met de affaire. Hoe hoog de voorziening is, wil het bedrijf niet zeggen. Het verbod op publicatie van een wetenschappelijk artikel over het griepvirus H5N1 was terecht. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. Het Erasmus Medisch Centrum wilde twee jaar geleden een artikel over het gevaarlijke virus publiceren. Wetenschappers hadden ontdekt hoe het geschikt gemaakt kan worden voor verspreiding door de lucht. Het ministerie van Economische Zaken verbood de publicatie omdat het in strijd zou zijn met Europese regels tegen verspreiding van biologische wapens. Het verbod was terecht, zegt de rechter nu. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Het blijft droog, het wordt 16 tot 18 graden. Morgen en zondag vrij zonnig, maar door de, een aantrekkende oostenwind wordt het wel iets minder aangenaam.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 Dip pimp.